Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Failliete Aviodroom Lelystad heeft mogelijk toch nog een toekomst. Ongeveer twintig partijen hebben de handen ineengeslagen om het luchtvaartthemapark te redden. Het zijn fondsen, verenigingen, particuliere bedrijven en de gemeente Lelystad. Er zou een stichting moeten komen die de collectie klassieke en moderne vliegtuigen gaat beheren... om te voorkomen dat die in februari wordt geveild. Daarnaast wordt gekeken naar de exploitatie van het aviodroom. Redding van het park kost volgens wethouder Faculty Day van uh, Lelystad een paar miljoen euro. Een week geleden was het aviodroom voor het laatst open. In Nigeria zijn bij een bomaanslag op een moskee zeker vier mensen om het leven gekomen. Het explosief ging af toen moslims de moskee verlieten na het vrijdaggebed. De aanslag werd gepleegd in de noordelijke stad Maiduguri. Dat is een bolwerk van de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. Die groepering pleegde met kerst aanslagen op kerken in Nigeria. Daarbij vielen meer dan 40 doden. Uit angst voor nieuwe aanslagen hebben veel kerken hun diensten rond de jaarwisseling afgelast. Een woordvoerder van het Nigeriaanse leger heeft tegen de BBC gezegd dat Boko Haram ook achter de aanslag op de moskee zit. Die organisatie pleegde al eerder aanslagen op rivaliserende moslimgroeperingen. De meeste Turken in de vier grote steden die een inburgeringscursus doen, maken die gewoon af. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat 80 tot 90 procent van de deelnemers doorgaat. De rechter heeft bepaald dat Turken die in Nederland wonen of die hier naartoe willen komen geen inburgeringscursus hoeven te doen. Toch vinden veel cursisten de inburgering eh, nuttig. Turkse organisaties moedigen hun achterban ook aan om gebruik te maken van het aanbod aan cursussen om op die manier vrijwillig te integreren.